voor spoedige start. Amber Brandsen met het NOS-journaal. Van het Centraal Station in Amsterdam is vanochtend een kraanwagen deels door een brug gezakt. De scheepvaart is in beide richtingen gestremd. Auto's kunnen nog wel over de brug rijden. Zij worden door de politie om de kraanwagen heen geleid. Hoe het komt dat de wagen door het wegdek is gezakt is niet duidelijk. De eigenaar zegt tegen AT5 dat het voertuig niet uitzonderlijk zwaar is... en dat zijn bedrijf al jaren met dit soort kraanwagens door de stad rijdt. Juristen zetten vraagtekens bij de manier waarop de app NPO Start gegevens verzamelt van gebruikers. Afgelopen week verscheen bij gebruikers de melding dat ze akkoord moeten gaan met de mogelijkheid dat informatie over het kijkgedrag wordt doorgegeven aan adverteerders. Gebruikers moeten hiermee instemmen, anders kunnen ze de app niet gebruiken. Vijf jaar geleden werd de publieke omroep nog op de vingers getikt, omdat het via de website bezoekers dwong om adverteerders mee te laten kijken. Tijdens de eerste ochtendspits na de kerstvakantie zijn twee kettingbotsingen gebeurd. Zowel op de A12 bij Veenendaal als op de A9 tussen Alkmaar en Amstelveen botsten negen auto's op elkaar. Bij die laatste botsing is iemand licht gewond geraakt. Bij het ongeluk op de A12 zijn twee mensen door ambulancepersoneel nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Politiek verslaggever van de NOS, Joost Vullings, wordt per 1 april politiek commentator bij 1 Vandaag van Tos. Hij gaat daar politieke duiding geven op radio en tv. Vullings werkt sinds 2001 op de politieke redactie van de NOS. Afgelopen jaar was hij te zien in het formatievlog.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 love you. I promise to always love you. Cause I think the whole world of you. And you can't change that. No, no. address to. But you can't stop me from loving you. No, you can't change that.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 you don't like.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 internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM If love was a word I don't understand gets better. It gets better. Are you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 took Girl, you're such a bad thing. Yeah. Standing there all alone. Looking so good to me, baby. Can't do no wrong, hey, baby. that's no lie. Yeah. You put that spell on me. I'll tell you, honey. You know you set me free. Hey, little girl, you know my heart's desires. Come on and give it to me, baby. I can't deny.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 生。 ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.